Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag en die is dit jaar anders dan anders... omdat er net verkiezingen zijn geweest en er nog geen kabinet is. In de stukken in het koffertje van minister De Jager staan vooral de belangrijkste bezuinigingspunten... van het vijfpartijenakkoord uit het voorjaar. Donderdag worden de nieuwe Tweede Kamerleden geïnstalleerd. Zij kunnen de miljoenennota de komende tijd weer veranderen. En ook is onduidelijk wat er in de formatie overblijft van de plannen. Het Openbaar Ministerie gaat de komende jaren meer aandacht besteden aan oude, onopgeloste misdrijven. Nieuwe DNA-technieken bieden mogelijkheden om tientallen van die cold cases opnieuw te bekijken. Vandaag begint het verwantschapsonderzoek in de zaak van Marianne Vaatstra. Met dit soort onderzoek kan de politie via het DNA-profiel van familieleden een dader op het spoor komen. Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker negen mensen om het leven gekomen. Acht slachtoffers zijn volgens de politie buitenlanders. Een zelfmoordterrorist blies zich op bij een busje op een drukke weg naar het vliegveld van Kabul. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een extremistische organisatie die banden heeft met de Taliban. Het zou een vergeldingsactie zijn voor de anti-islamfilm Innocence of Muslims. De Amerikaanse presidentskandidaat Romney is in verlegenheid gebracht door een filmpje waarin hij democratische kiezers beschuldigt van een slachtoffersmentaliteit. Romney zegt dat 47% van de bevolking toch wel op president Obama stemt, omdat ze afhankelijk zijn van de overheid. Deze mensen denken dat ze slachtoffers zijn en dat de overheid voor hen moet zorgen, al dus Romney. In een verklaring zegt Romney dat hij nog steeds achter de inhoud staat, maar dat hij het niet elegant heeft verwoord. Opnieuw is in Duitsland schade aan gebouwen ontstaan bij het tot ontploffing brengen van een oude bom. In de stad Viersen, net over de grens bij Venlo, raakten twee gebouwen zwaar beschadigd en sneuvelden ruiten en dakpannen. Drie weken geleden richtte een oude bom in München voor 100.000 euro schade aan... toen deskundigen die lieten ontploffen. Het weer, wolkenvelden af en toe zon, maar ook enkele buien. Het wordt 17 of 18 graden. Dit was het NOS. E. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB e op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Diemen 5 kilometer.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 ritme van Zandvoort, op 106.9 CFFM Little black submarines Operator please Put me back on the line Told my girl I'd be back operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time.